in verband met het overlijden van Prins Friso. Gisteren betuigde hij al zijn medeleven vanaf zijn vakantieadres in het buitenland... Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk over de uitvaart van de prins. De premier en de koninklijke familie zullen daarover overleggen. Koning Willem-Alexander kwam met zijn gezin gisteravond aan op Huis ten Bosch. De koning had, na het toch nog plotselinge overlijden van zijn broer, zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Friso overleed gistermorgen aan de gevolgen van een hersenbeschadiging die hij opliep bij het ski-ongeluk in februari vorig jaar. Vermoedelijk zal Friso een aantal dagen opgebaard worden in een rouwkamer in Huis ten Bosch of Paleis Noordeinde. Een groot deel van de 80 kilometer wegen in Nederland is te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in een rapport. Nederlandse 80 kilometer wegen behoren tot met een rijstrookbreedte van 2,75 meter tot de smalste ter wereld. De onderzoekers vinden dat dat 3,30 meter zou moeten zijn. In het rapport staat verder dat bij 80 kilometer wegen vaak geen rijstrookscheiding aanwezig is, zoals een vangrail. Door zo'n fysieke scheiding zou het aantal dodelijke ongevallen afnemen met 80% en ongelukken met ernstig lichamelijk letsel met 50%. De onderzoekers pleiten voor een extra strook van 80 centimeter tussen de rijbanen. Bij bomaanslagen in Irak zijn tenminste 24 mensen om het leven gekomen. De grootste aanslag vond plaats op een café in Balad, een stad 80 kilometer ten noorden van Bagdad. Een zelfmoordenaar bracht in het drukke café zijn bomgordel tot ontploffing. Zeker 16 mensen kwamen om. In de nabijgelegen stad Bakuba vielen vier doden toen een bom afging op een markt. En in Moghdadia kwamen ook vier mensen om het leven bij een aanslag op een sportveld. Het geweld in Irak is de laatste tijd aanzienlijk toegenomen. Het weer, vannacht wolken, maar ook opklaringen. Aan de kust kan een bui vallen.